Hij krijgt de straf voor het lekken van honderdduizenden geheime documenten van de Amerikaanse veiligheidsdiensten. De jury bepaalde een paar weken geleden dat Manning schuldig is aan de meeste aanklachten tegen hem, maar achter hoogverraad niet bewezen. De aanklager eiste een straf van minstens 60 jaar, de rechter vindt 35 jaar genoeg. Oud-president Mubarak van Egypte komt op vrije voeten. Een rechtbank vindt dat zijn voorarrest in een corruptiezaak lang genoeg heeft geduurd en hij mag zijn proces in vrijheid afwachten. Mubarak werd eerder veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij het neerslaan van de protesten tegen zijn regime in 2011. Dat proces moet van de rechter opnieuw. De missie van de Verenigde Naties in Syrië wil onderzoek doen naar de aanvallen van vanochtend in Damascus. De oppositie zegt dat het regeringsleger chemische wapens heeft gebruikt en dat er meer dan 600 mensen om het leven zijn gekomen. De leider van de missie zegt dat het hoge dodental verdacht klinkt en hem zorgen baart. Saab wil in het najaar weer auto's gaan produceren. Het worden elektrische versies van de Saab 93. Het Zweedse automerk was twee jaar lang eigendom van het Nederlandse Spijker en ging eind 2011 failliet. Saab werd overgenomen door een producent van elektrische voertuigen en die heeft nu ruim 300 medewerkers aangesteld. Voor het eerst stelt een vrouw zich namens de SGP-kandidaat voor de verkiezingen. Lilian Jansen wil lijsttrekker worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in Vlissingen. Tot voor kort konden vrouwen zich op bijbelse gronden niet verkiesbaar stellen bij de SGP. Maar door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest dat standpunt worden gewijzigd. Het weer, geregeld zon, maar ook een paar wolkenvelden. Het is 21 tot 25 graden. Morgen kan langs de westkust en in het zuidwesten wat lichte regen vallen. In de rest van het land blijft het droog. In het noordoosten de meeste zon. Het wordt 20 tot 25 graden.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 A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 2. En verderop 5 kilometer bij Moordrecht door een ongeluk. daar is de linkerreis ook dicht. A27 Utrecht naar Breda. Tussen Noordloos en de brug Gorkum 3 kilometer. op de N9 De Helden richting Alkmaar.